Goedemorgen, ik ben Partij Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De huizenprijzen blijven maar stijgen en stijgen koophuizen waren vorige maand gemiddeld 10% duurder dan een jaar eerder. En dat is de sterkste stijging in bijna 20 jaar, zeggen onderzoekers van het CBS. Heeft de coronacrisis waarschijnlijk ook wat mee te maken, zegt verslaggever Charlotte Waaiers. We hebben heel veel geld niet uitgegeven het afgelopen jaar. Dus veel mensen hebben heel veel spaargeld, eh, dankzij de crisis zou je kunnen zeggen. Dus die kunnen dat ook uitgeven aan een eh, ja, hogere prijs betalen voor een, voor een huis. En eh, nog een reden dat de overdrachtsbelasting is afgeschaft. Dus voor starters ehm, is het iets makkelijker geworden om meer geld te betalen voor een woning. Want eerst moesten ze daar ook nog geld voor neertellen. Starters die wanhopig zijn door de huizenzoektocht kunnen trouwens het beste eens kijken in Pekela. In die Groningse gemeente zijn de huizen gemiddeld het goedkoopst. Zit je op een hogeschool of universiteit, dan blijft het voorlopig bij je bed uitrollen en je laptop openklappen voor colleges. Balen, maar begrijpelijk vinden de universiteiten. Het is wel een beetje hangen, ja, maar wel heel teleurgesteld. Want wij hadden natuurlijk bij de vorige persconferentie, dat was twee weken geleden, ja, was, was toch wel eh, bij ons echt de hoop eh, gewekt eh, van nou ja, als het meevalt, dan kunnen jullie ook open. En dat willen we heel graag voor de studenten en voor de medewerkers. De opleidingen maken zich zorgen over hun studenten. Ze voelen zich eenzaam en hebben zin om hun docenten en klasgenoten weer eens in het echt te zien. MBO-studenten mogen sinds kort wel weer één dag per week naar school. In de Engelse stad Bristol zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen een wetsvoorstel waarmee de politie harder kan ingrijpen bij demonstraties. Er zijn een hoop Britten woedend over. Ze liepen door de stad met spandoeken, gooiden ruiten in en smeten met vuurwerk. Twee agenten moesten naar het ziekenhuis de automobilist die dit weekend met een Porsche een huis in Eindhoven binnenreed, is opgepakt. Na de klap ging de bestuurder er vandoor, maar gisteravond is hij door een arrestatieteam gearresteerd. Het huis raakte door de knal zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond. Het weer droog, af en toe zon. In de loop van de middag komt er wel meer bewolking.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 Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, met mijn roet tegen je liefheid Ik zag er in 501 Ik dacht alleen maar, That's be Misschien ben ik nu onbeleefd 106.9. FM. by tomorrow brings this the line the sea and land with the point of view built on dreams and hope to be one of few. Come forgive and take, feed at freedom's bosom to shield our children from the shoving and the pushing to make something good of the time we've been given. Leave a lesson learned from the dead to the living. We are.